Daarbij stonden seksistische opmerkingen zoals kon niet echt lekker neuken of kk ordinair wel lekker geil. Dat die lijsten rondgingen was heel zwaar voor de vrouwen, vertelde de voorzitter van UVSV eerder. Deze vrouwen die op die lijst staan, die zijn net 18 of 19. Die zijn net een half jaar begonnen aan hun studententijd. Die zijn net naar Utrecht verhuisd. En dit heeft gewoon gigantische impact op hoe zij zich hier voelen in deze stad. Dat je de hele tijd het gevoel hebt dat je wordt bekeken omdat mensen weten dat je op die lijst staat. Je denkt dan meteen na van heb, hebben deze jongens geen zus, vriendin, moeder. En hoe kan je het verzinnen om dit op papier te zetten? en dan ook nog eens te verspreiden. De vier studenten worden nu vervolgd voor het verspreiden van die banga-lijst. Sommigen van hebben ook mee, hen hebben ook meegedaan met het opstellen van de lijst. De verdachte van de schietpartij gisteren in Gouda is overleden. Het is een man van 53. Hij werd ervan verdacht dat hij zijn ex-vrouw doodschoot. De politie trok gisteren van alles uit de kast om de man te vinden... en vond hem uiteindelijk zwaar gewond in de duinen bij Scheveningen. Hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie denkt dat hij zich bewust van het leven heeft beroofd. En na een rustdagje in de Tour zijn de renners weer op de fiets gestapt. Ze staan klaar voor etappe 11 in startplaats Toulouse. En daar is ook de finish, zegt verslaggever Steven Dalebout. Ja, ze gaan in een grote lus om de stad heen vandaag en dan vanaf de zuidkant de stad weer in. Eh, links, rechts, op en af. De parcoursbouwer zei hierover, dit is een behoorlijke achtbaan. De renners fietsen zo'n 160 kilometer en vooral in de laatste 50 kilometer zitten er een paar stevige beklimmingen. Het weer vanuit het westen droogt het langzaam wat op. In het oosten nog wel veel buien op dit moment. Later vanmiddag ook wat zon bij 21 graden. Morgen overwegend droog en weer ietsje warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files door de werkzaamheden aan de A4. Op de A4 naar Amsterdam heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud... tussen Hoogwade en Nieuw-Vennep. staat 7 kilometer file daar. En op de A44 naar Amsterdam doe je er een kwartier langer over... tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen.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 drawn And the light of the moon is found And the stars up above Look at heaven hand in hand There's a shady place At the end of the working day Where young love. gentlest way. You hear the sound of and the voice of Marvin Gaye. In the smoky room, all night, and we can dance. later dan verwacht is de kogel door de kerk. De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen over de financiële voorwaarden voor de verhuizing van het Zandvoort Museum naar de nieuwe locatie. De nieuwe locatie wordt het leegstaand museumgebouw van HDMZ. Een droom wordt daarmee werkelijkheid. Al dus Volkien Renkers, directeur van het museum. Naar verwachting zal het Zandvoort Museum in het najaar de deuren van het nieuwe locatie openen. Met een vaste collectiepresentatie... tijdens de tentoonstellingen, publieksprogramma's en kinderactiviteiten. Het bestuur en de directie van het Zandvoort Museum zijn... na een periode van onzekerheid trots en zien uit naar vele bewoners van bezoekers te ontvangen. Deze nieuwe locatie in het hart van het dorp is groter en biedt veel kansen voor de collectie en publiek. Het heeft een ideale museale uitstraling voor nu en in de toekomst. Jaap Brezema alles komt goed. Tennessee Ernst Ford, geboren als Ernst Janis Ford, geboren in 1919 en overleden in 1991, was een zanger en acteur. Hij zong voornamelijk country en western, pop en gospelmuziek. Het bekendste is Tennessee Ernst Ford door zijn conversie van het lied 16 Tons. Ook was hij in de televisiepresentator van het programma College of Musical Norwich en speelde in de serie I Love Lucy. In de jaren 50 heeft Tennessee meer dan 50 singles uitgegeven.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 Per 1 augustus 2025 gaan de Montessori School en de Henny Schaft-school fuseren. De college van de burgemeester en wethouder heeft positief geadviseerd op dit voornemen. Beide scholen die al in hetzelfde pand, de blauwe tram, gehuisvest zijn... verwachten door de fusie toekomstbestendig te worden... Door de schaalvergroting is de nieuwe school beter bestand tegen uitdagingen... zoals personeelskrapte en de mogelijke daling van het leerlingsaantal. Prognose wijzen uit dat de Mariaschool vanaf 2027 onder de opheffingnorm zou komen. De fusie voorkomt deze kwetsbaarheid en biedt mogelijkheden voor de specialisatie en vermindering van de werkdruk. De fusie biedt ook de mogelijkheden om de beperkte buitenruimte optimaal te benutten. De nieuwe fusieschool behoudt een openbaar karakter en neemt de structuur van de Hannie over. Het aantal basisscholen met openbare primaire onderwijs in Zandvoort blijft gelijk. Maar het aantal beschikbare plaatsen neemt wel toe door deze samenvoeging. De concurrentie tussen de scholen, die nu nog bestaat op het gebied van leerlingenaantallen, zal verdwijnen. De eerste jaar na de fusie zal gebruik worden gemaakt om er echte één school van te maken... Dat betekent dat er nieuwe schooltijden worden ingevoerd, dat er een nieuwe naam wordt gekozen en dat het gebouw, de blauwe tram, op een dusdanige manier zal worden aangepast dat er sprake is van één school. The Pretenders, Brass in the Pocket. Got brass in pocket, got paddle. I'm gonna use it. Bilbao. ZFM. Danny Vera met Rollercoaster. Hij was wel live. Dinsdagavond 22 juli wordt de protestantse kerk in Zandvoort... het decor van een bijzondere Culture Night. Een avondvullend programma vol cultuur, ontmoeting en inspiratie. Georganiseerd door Pride at the Beach in samenwerking met lokale makers. Vanaf 7 uur gaan de deuren open voor een afwisselend programma... dat om half acht van start gaat. De avond biedt een prikkelende mix van gesprek live muziek en toneel. Met een pauze tussendoor en de mogelijkheid om na te praten of een drankje te halen. Tickets voor Culture Night zijn te koop voor slechts 10 euro. Houders van de Zandverpas krijgen 50% korting. En voor wie financieel niet in de gelegenheid is om een kaartje te kopen...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 Zowel in de ochtend als in de middag en op de oproepbasis voor vakanties. Wil jij jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een team, je bent goed in plannen en je kunt overweg met de computer? Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving – met betrokken collega's. Lijkt het je leuk om als vrijwillige banenmedewerker te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via het e-mailadres p.honner en dat spel je H-O-H-N-E-R at plus.zandvoort.nl en voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt. Sam Cook, 16. She was only 16. on the 16th. I loved her so, but she was too young to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was too young to fall in love, and I was too young know why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was on the sixteen, on the sixteen, with eyes that would glow. But she was too young to fall 16. in love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen, only sixteen. 16 with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. But she was too young to fall in love. Dit was het weer voor deze week. Einde van Lunchroom op de woensdag. Ik hoop er volgende week weer te zijn. Zelfde tijd, zelfde golflengte maar helaas niet live vanuit de studio, omdat het nog steeds te druk is.